van Brakel met het NOS-journaal. De verdreven Egyptische president, maar zijn getuigenis was achter gesloten deuren. Tegen de pers heeft de militaire leider nu gezegd dat Mubarak geen opdracht heeft gegeven om op actievoerders te schieten. Niemand heeft ons gevraagd het vuur te openen, lichtte hij zijn verklaring bij de rechtbank toe. Osni Mubarak staat onder meer terecht voor de dood van 850 betogers tijdens het protest op het Tahrirplein in Cairo. Hij riskeert de doodstraf. Het protest in Amerika tegen de oneerlijke verdeling van de rijkdom breidt zich verder uit. In Los Angeles hebben honderden mensen een kamp opgeslagen tegenover het stadhuis. Ook in Boston, Washington en andere steden zwelt het protest aan. De actie tegen de hebzucht van het bedrijfsleven begon twee weken geleden in New York. Gisteren werden bij een protestmars 700 betogers opgepakt omdat ze over de autobanen van de Brooklyn Bridge liepen. Op een kleine 20 demonstranten na is iedereen weer op vrije voeten. Ze moeten zich nog wel verantwoorden, onder meer voor het verstoren van de openbare orde. Coat was gisteravond de grote winnaar bij de uitreiking van de John Kraaikamp Musical Awards. De musical met Chantal Jansen werd uitgeroepen tot de beste musical van het jaar. Het verhaal gaat over een meisje dat in de jaren 50 naar de grote stad trekt om beroemd te worden. De prijs voor beste mannelijke hoofdrol ging naar John van Eert voor La Cage aux Folles. Bij de vrouwen won Lone van Roosendaal voor haar hoofdrol in Zorro. De Musical Awards voor beste regie had dit jaar twee winnaars, de regisseurs van Coat en Soldaat van Oranje waren volgens de jury allebei even goed. Het weer, kans op mist, het is een graad of 10.